Dat doet hij samen met Dick Schoof. Die werd vanmiddag officieel voorgesteld als premierskandidaat. En dat hij het is geworden is best bijzonder, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Toch een verrassing. Het is sowieso een unieke situatie. De vier partijen die al een inhoudelijk akkoord hebben... die op zoek moesten naar een minister-president. En die hebben ze met z'n vieren gevonden. Iemand zonder echte politieke kleur. Een zeer ervaren topambtenaar met gezag en met een law and order profiel. Schoof is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij de baas van inlichtingendienst AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een vrouw van 91 uit Kuik is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met vier auto's. Het gebeurde bij Beers in Noord-Brabant. Twee mensen raakten licht gewond en één persoon zwaar gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto's in botsing kwamen is niet bekend. Steeds meer basisscholen hebben moeite om schoolreisjes te betalen voor hun leerlingen. Dit schooljaar hebben bijna 1800 scholen een beroep gedaan op een fonds om het door te kunnen laten gaan. Dat is bijna drie keer zoveel als twee jaar geleden. Scholen betalen de reisjes in principe uit vrijwillige ouderbijdrages... maar steeds meer gezinnen kunnen of willen dat niet meer betalen. En daardoor komen de scholen financieel in de knel. Komt ook bij dat de schoolreisjes zelf duurder zijn geworden door vervoer en entreeprijzen. En een middelbare school in Reuver in Limburg is vandaag dichtgebleven. Medewerkers van de school zijn de afgelopen tijd bedreigd en geïntimideerd door ouders. Ook gisteren was er een incident bij de school waar de politie bijgehaald werd. En dat heeft grote impact in het dorp, merkt deze verslaggever van L1. Het is een relatief kleine school met zo'n 300 leerlingen. Dat maakt de impact misschien ook wel extra groot. Gisteren hebben hier meerdere politieauto's op het terrein gestaan. Eh, dat maakt natuurlijk wat los in een dorp als Reuver. En daarom is vandaag ook besloten om deze school voorlopig dicht te houden. Morgen gaat de school wel weer open, maar staan er eerst gesprekken met betrokkenen gepland. Het weer dan nog. Vanavond trekken er overal buien over. Morgen begint ook flink regenachtig. Daarna wordt het droger en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer. 20 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor Knoop het Raasdorp een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Diemen. Vanaf het AMC 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam, Bos en Lommer en Knoop het Amstel een kwartier vertraging.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 mostly goes in a flash. People seem so busy in their echo chambers, mostly worried about their cash. Caught between the devil and the deep blue sea. Caught between the past and the destiny. All I know when the storm comes, remember the sunlight.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 Er is iets aan Runaway Train waar ik de vinger niet op kan leggen. Maar wat het ook is, het is magie. Het geluid ervan sprong letterlijk uit de radio, aldus Roseanne Cash. Tennessee Flat Top Box, een jargon voor een akoestische gitaar, werd geschreven door countrymuziek-icoon Johnny Cash. En ruim 25 jaar later nieuw leven ingeblazen door zijn dochter Roseanne. Dit is het favoriete album van de maand. In I Can't Pretend It Never Happened zorgt Emily Nanny's accent ervoor dat haar ik-verteller bona fide resoneert. Ze biegt de blues op en zingt ze ook. ben hier zo enthousiast over omdat het precies is waar ik nu ben, zegt Caitlin Smith over Static, haar nieuwe song. There's a whole lot of bullshit running through my head tonight And I'm sitting in the passenger seat watching butterflies. I miss the thrill of the high. And I'm flipping to the radio for something. say goodbye and just go home I don't know what happened to baby. Tell me, is it gone? De cover van deze week. Zonder ver af te dwalen van de klassieker van Ray Charles is Kane Brown's vertolking piano gestuurd en voorzien van een gospelachtig koor dat de soulvolle toets versterkt. peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind keeps Georgia on my mind. Laurie LeBlanc nadenkt over de reis van een zomerhymne naar barbecue-sensatie, erkent hij dat inspiratie kan voortkomen uit de meest onverwachte momenten. De barbecue dance staat voor het bewijs van de vreugdevolle samensmelting van muziek, culinaire kunsten en de geest van gedeelde ervaringen. Een melodie die iedereen uitnodigt om mee te doen en te dansen op het ritme van het leven. barbecue. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger too. let Let's do the barbecue dance. Swing a little sauce, swing a little spice. Swing it to the left and swing it to the right. Swing, swing, swing, swing, swing. Let's do the barbecue dance barbecue. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs get a burger too. Let's do the barbecue dance. Shake a little salt, shake some pepper twice. Shake it to the left and shake it to the right. Shake, shake, shake, shake, shake. Let's do the barbecue dance barbecue. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger too. Let's do the barbecue dance. barbecue. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger too. Let's do the barbecue dance. Whoa, let's do the barbecue dance. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger too. Let's do the barbecue dance. Whoa, let's do barbecue dance. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger or two. Let's do the barbecue dance. This party's rocking and we're having a few.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 That's the way love goes. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life searching for that four leaf clover. Yet you run with me, chasing my rainbow honey, I love you too. That's the way love goes. That's the way love goes, babe. That's the music God made for the whole wide world to sing. It never gets old it only grows. Losing makes me sorry. You say, honey, don't worry. Honey, I love you too. That's the way love goes. Honey, I love you too. Met slechts een gitaar en 14 dollar op zak kwam hij aan in Nashville en tekende uiteindelijk een contract met Mercury Records en het legde hem geen windeieren. You always come back to hurting me. beginning beginning to believe I get my kicks from being hurt. Instead of making love feel better, you just make it worse. You tell me go, then call me back, and then you set me free. You always come back hurting me. You always come back to hurting me. As sweet and stinging as a honeybee. I'm never really sorry when you leave. Rodriguez wordt erkend als de eerste Mexicaans-Amerikaanse countryzanger die internationaal sterrendom bereikte zonder zijn naam te veranderen en geniet grote populariteit, zowel in de States als internationaal. Een van zijn grootste hits is Ride in My Thumb to Mexico. This old highway seems so when where you've been And a lonesome song can make you cry time and time again. If I'd listened to a friend of mine ten years ago today, I'd have a better job than what I've got today.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 I'll ride this thumb till I see her again. So I'm riding my thumb to Mexico. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ik werd uitgenodigd voor een videoclipopname van Sleep at the Wheel. Waar ik de kans kreeg om Ray Benson te ontmoeten en hem een joint aan te bieden. Waar wij en nog een paar vrienden vervolgens mee rookten in zijn bus. Catherine Legendre is de zangeres die hoort en de titel spreekt voor zich. any papers around here? Not newspapers. Never mind. I rolled up to a joint downtown to hear some western swing. Cruise around the dance floor and hear twin fiddles ring. I was walking by the tour bus when I recognized the scent. A deep voice Couldn't Get You Out of My Mind van de eerste zanger Gary Guthrie doet me heel erg denken aan een song van de Mavericks. Spotlight. J'ai même pas vu de la maudite veillée J'ai le yam dans le corps, il faut danser C'est un soir que ça se passe, j'ai envie de fêter hey! pas, c'est pas la peine J'ai tout fait pour l'impressionner J'ai même mis un bas de laine Et pas seulement dans Het album telt 11 nummers. De teksten van de liedjes zijn vaak humoristisch en gaan over alledaagse situaties, feesten en de Franstalige cultuur. De groep heeft een unieke manier om traditionele elementen te combineren met moderne invloeden, wat resulteert in een frisse en aanstekelijke sound die raakvlakken heeft met country en Cajun. De eerste song die je hoorde was Madeleine. Nu nog Je travaille au noir. En de groep die heet On s'en vient. Crossroads, Kees de Haan. De Texaanse Katrina Kane met Lucky Sisters in Country is de Nieuw-Zeelandse muzieklegende Jodie Vogan samen met Ali Cook, eveneens afkomstig uit het land. Samen vertolken ze Hey Jolene. Hey Jolene, I'm taking back my man. And put him where the sun don't shine He's my man, Jolene Now you could have any man But no, you wanted mine Well, back up the bus, I've had enough You've run out of time You see Jolene and leopard spots Never ever change I know my man, I know him well He's here with me again Hey, Jolene taking back my man. said he realizes I'm the best he's ever had. So you can take your open locks, your eyes of emerald green, and put 'em where the sun don't shine. He's my man, Jolene. been round on you and guess where he's been going? Down the road to my house, you didn't even know it. They say that karma always seems to get you in the end. Well, hey Jolene, karma's here, she's taking back her man. Hey Jolene, I'm taking back my man. Said he realizes I'm the best he's ever had. So you can take your locks, your eyes of emerald green And put them where the sun don't shine He's my man, Jolene en is een antwoord op Dolly Partons klassieke hit Jolene.